Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Donald Trump heeft genoeg kiesmannen gewonnen bij de voorverkiezingen... om de presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen. Vannacht werd duidelijk dat president Biden ook genoeg kiesmannen heeft bemachtigd. Het is voor het eerst in bijna 70 jaar tijd... dat twee eerdere presidentskandidaten opnieuw in de race zijn voor het Amerikaanse presidentschap. Het aantal kinderen dat wereldwijd voor de vijfde verjaardag sterft is nooit eerder zo laag geweest. In 2022 stierven 4,9 miljoen kinderen onder de vijf jaar, meldt UNICEF. Sinds 2000 is dat sterftecijfer met 51% gedaald. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie is de daling te danken aan verbeterde toegang tot de gezondheidszorg. Informateur Putters zegt dat er een volgende stap kan worden gezet in de kabinetsformatie. Dat zei hij na twee dagen van gesprekken tussen de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB in Hilversum. Putter spreekt van goede gesprekken waarbij resultaten zijn geboekt. Hij gaat morgen werken aan zijn verslag. Bij een aanval in Litouwen is de voormalige stafchef en vertrouweling van de overleden Russische oppositieleider Navalny gewond geraakt. Het gaat om Leonid Volkov, zegt een oud woordvoerder van Navalny. Volkov werd aangevallen met traangas en een hamer. De aanvaller is niet gepakt. De politie heeft een hennepkwekerij opgerold in een huis in het Limburgse Echt. Er stonden ruim 1800 hennepstekjes en bijna 300 grotere planten. Stroom werd illegaal afgetapt. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Arsenal is na verlenging en penalties door in de Champions League ten koste van Porto. Na 90 minuten stond het gisteravond 1-0 voor Arsenal. In de heenwedstrijd drie weken geleden werd het 1-0 voor Porto. Het is voor het eerst in 14 jaar tijd dat Arsenal het tot de kwartfinales van de Champions League schopt. Barcelona won met 3-1 van Napoli en is ook door naar de kwartfinales. Het weer in de ochtend eerst bewolkt en hier en daar nog een bui.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 om de presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen. Vannacht werd duidelijk dat president Biden ook genoeg kiesmannen heeft bemachtigd. Hij wordt de presidentskandidaat voor de Democraten. Het aantal kinderen dat wereldwijd voor de vijfde verjaardag sterft is nooit eerder zo laag geweest. In 2022 stierven 4,9 miljoen kinderen onder de vijf jaar, meldt UNICEF. Vier schepen van het Amerikaanse leger zijn vandaag vertrokken richting de Gazastrook. Ze zijn beladen met bouwmateriaal dat bedoeld is voor de aanleg van een drijvende haven voor de kust van Gaza.